Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bijna twee weken na de val van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire... is er geen enkel effect te zien in de peilingwijzer. De VVD van premier Rutte blijft verreweg de grootste... op 41 tot 45 Tweede Kamerzetels. Ook de invoering van de avondklok lijkt daar niets aan te veranderen. Blijkt uit de nieuwste peilingwijzer... een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, INO Research en Kantar. De VVD heeft daarin nog altijd meer dan twee keer zoveel zetels als de andere grotere partijen. Die scoren allemaal tussen de 10 en 20 zetels. De vier coalitiepartijen hebben een kleine twee maanden voor de verkiezingen nog altijd een duidelijke meerderheid. De GGD's willen zo snel mogelijk stoppen met een omstreden softwaresysteem... dat wordt gebruikt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt een GGD-directeur tegen NRC. Volgens haar werd er al gewerkt aan het systeem... maar na de onthullingen van RTL Nieuws deze week wordt het helemaal vernieuwd. RTL meldde maandag dat privacygevoelige informatie werd verhandeld uit twee GGD-systemen. De politie heeft 24 mensen opgepakt vanwege de rellen van de afgelopen dagen of voor opruiing. Een deel van hen werd herkend op beeldmateriaal van eerder deze week. Anderen zijn opgepakt omdat ze hadden opgeroepen te gaan rellen. In Nijmegen werd iemand opgepakt die gecontroleerd werd vanwege de avondklok... maar niet meewerkte. Een agent werd daarbij mishandeld. De Gouden Radioring 2020, de jaarlijkse publieksprijs voor beste radioprogramma... gaat naar het Radio 2-programma Jan Willem Start Op... van Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten. Dat werd bekend op het Gouden Radioring Gala. Ook de commerciële zender Q-Music viel in de prijzen... met onder meer de prijs voor beste radiostation. Het weer. Eerst regen. In het noordoosten ook kans op sneeuw. Later wordt het droger met kans op wat zon. Het wordt 2 graden in het noorden tot 10 in het zuiden.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 dat wordt gebruikt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt een GGD-directeur tegen NRC. RTL meldde maandag dat privacygevoelige informatie werd verhandeld uit twee GGD-systemen. Vorig jaar zijn bijna 169.000 mensen overleden. Ruim 15.000 meer dan verwacht, meldt het CBS. Vooral in het voorjaar tijdens de eerste coronagolf was de oversterfte hoog. Twee mannen die deze maand een sneeuwballengevecht organiseerden in de Engelse stad Leeds... hebben ieder een boete gekregen van ruim 11.000 euro. Op het evenement in een park kwamen honderden mensen af...